Welkom bij het tweede gedeelte van de zondagmorgen bij GoFam. Tot 12 uur ga ik lekker je oren verwennen, dus blijf bij me. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Ik ga je oren verwennen met muziek van onder andere Blue Haze. I chaff them and I daily laugh to think they could doubt my word altijd heel vrolijk van de muziek van eh, Diane Ross. Ik weet niet of jij dat ook hebt, maar ik wel hoor, echt. Zeker deze, Upside Down. En Blue Haze voor Smoke Gets In Your Eyes. En wat doe je dan als de rook om je hoofd is verdwenen? Ja, dan eh, doe je weer wat anders, denk ik dan. Hè? Oh, eh, dat is een nummer van uh, Boudewijn de Groot. Nou, die gaan we niet draaien van, vandaag, maar wel straks een ander nummer van uh, Boudewijn de Groot. Hoor je straks wel. Fijn dat je erbij bent bij GoFM. Wij zijn hier alweer aan de negende bak koffie. Want we tellen ze hier natuurlijk. Want dat hebben we nodig op een eh, zondagmorgen na een avond. Waarbij het eigenlijk hartstikke laat geworden is. Tijd voor wat rust in de tent. Rust van Meccano. Goedemorgen. porque el niño esté de buenas. Y si el niño llora, me guarda la luna para hacerle una cuna. Y si el niño llora, luna get me wrong, ain't gonna do you no harm. No. This bomb's for loving and you can shoot it far. I'm your main target, come and help me ignite. Love struggle holding you tight. Hold me tight, dog. Make me explode, although you know the route to go to sex me slow. And yes, I must react to claims of those who say Ik zag hem eh, laatst weer eens zingen bij eh, The Voice of eh, Britain of zoiets. Nou, <laughs> ah, die gaat nog als een speer, deze oude baas. Tja, Sexbomb hoorde je uit, goh, ook alweer uh, 22 jaar geleden. 2000, het jaar 2000, ja. Tjonge, jongen, jongen. Mooie muziek dus hier bij GoFam. Straks een reportage van Jeroen van Gent. Hij ging de straat op en vroeg u Wilt u blijven wonen waar u nu woont? Nou, de antwoorden, nou, die zijn heel verrassend eigenlijk. Heel opvallend. Ja, je zou denken, is er woningnood? Nou, ik weet het niet. Tijd voor een generatiegenoot van Tom Jones. Hier is Dionne Warwick. The moment I wake up Before on my makeup I say a little prayer for you. Walk home in my hair now and wondering what dress to wear now. I say a little prayer for you. Forever, forever, you'll stay. I say a little prayer for you. At work, I just take time, and all through my coffee break time, I say a little prayer for you. Forever, forever. een van mijn collega's hier zegt, wat draai je nu weer? Goh, dat nummer heb ik al 20 jaar niet meer gehoord of zo. Ja, kan goed eh, kloppen. The Miracle Workers, een One Hit Wonder uit 1975. je eh, hoorde Something. En Dionne Warwick, zij deed een klein gebed. I say a little prayer. Natuurlijk hier bij GoFM op deze, nou toch wel mooie zondagmorgen. De temperaturen gaan lekker omhoog en dat is maar goed ook. Want eh, het is alweer bijna lente en niet alleen in de ogen van de tandartsassistent, maar ook eh, ja, bij ons hier natuurlijk gezellig. En daar kijken we naar uit. En de bloemetjes staan ook weer buiten. Lekker te bloeien hier. Bij mij althans in de tuin is het een eh, explosie aan kleurtjes. Dus dat ziet er goed uit. En misschien bij jou ook wel. Zometeen een reportage van Jeroen van Gent. Hij ging de straat op met zijn blauwe microfoon en vroeg u... Wilt u blijven waar u woont? Je hoort de antwoorden straks over een minuut of wat. Kravitz hier in de show bij uh, eh, GoFam. En eh, It Ain't Over Till It's Over. Tuurlijk. En Donna Summer, This Time I Know It's For Real. Juist. Zit een beetje te kruimelen met eh, die spritsen. Ja. Ik vertelde vorige uur al dat we hier aan de koffie zijn met uh, sprits. En zo'n die reuze spritsen met chocolade erop, weet je wel. Die zijn dan halverwege gedoopt in pure chocolade. Heerlijk. Maar ja, het kruimelt geweldig. Ik geloof dat we op ons mythe krijgen als de baas dat hier ziet. Onze voorzitter. Hm. Strakjes maar weer netjes opruimen. Goed, tijd voor de reportage van eh, collega Jeroen Verrent. Als je de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen heel serieus zou nemen... schijnen veel mensen ontevreden te zijn over hun eh, omgeving. Onveilig, vuil en dat soort argumenten. Maar ga je nou vragen aan de mensen, woon je nu wel goed en zou je willen verhuizen? Dan krijg je toch totaal andere antwoorden. Althans, zo merkte Jeroen van Gent in zijn eh, reportage. Luister mee. Hier zijn de antwoorden op de vraag, wilt u blijven wonen waar u nu woont? Meneer mevrouw, mag ik u wat vragen voor de radio heel kort? Kan dat? Ja, de vraag is, wilt u blijven wonen waar u nu woont? Ja, jazeker. Ja? Ja, overtuigd. Ja, <laughs> inderdaad, klopt. Ja. En waaraan ligt dat? Waarom blijft u wonen waar u woont? Ik heb een leuk huis, woon in een leuke buurt. En dat is het eigenlijk. Wilt u blijven wonen waar u nu woont? Is de vraag. Ja. En waar ligt dat aan? Ik, bedoel... ik vind het een eh, fijne, prettige buurt. Ik heb leuke buren. Het is fijn wonen. Het is een mooie omgeving. Dus, ja. ja. Wilt u blijven wonen waar u nu woont? Ja. Dat is de vraag. Ja. Ik bent heel snel met uh, echt eh, overtuigd. ja. En wat maakt het dat u tevreden bent? Wat is het? Lekker grote huis, grote tuin. Rustig? Voortuin, rustig, rustige buurt, rustige wijk. Ik vind het een fijne omgeving. En ik voel me gewoon thuis hier. Ik woon al heel mijn leven hier. je bent geboren en getogen? Ja. En is, dat, is het nog hetzelfde als toen u eh, aankwam, toen u kwam wonen, zeg maar? In principe wel, ja, De buren zijn hetzelfde gebleven in oh, principe. En eh, ja, de omgeving is er niet slechter op geworden, dus eh, ja. Oh, dat klinkt goed. Ja. ja. Ja, wil ik blijven wonen waar ik nu woon? Nou, ik heb een school voor de deur, een openbare basisschool. Ja, maar dat idee is toch dat die afgebroken wordt en dat er dan woningen gebouwd worden. Eh, het is eh, pal over mijn deur, dus dat is minder leuk. Maar goed, het is waarschijnlijk over vijf jaar aan de beurt. En dan moet ik maar eens verder gaan denken. Wil ik eh, woningen voor mijn deur hebben? of ga ik dan ergens anders heen? Dat is minder leuk. Tot nu toe is het goed, wonen waar ik woon. Maar ja, dan wordt het toch wel een andere zaak. Wilt u blijven wonen waar u nu woont? Ja, zeker. Dat is een vraag. Ik woon eh, heel prettig waar ik nu woon. Dus. En eh, wat maakt die buurt leuk? Weet ik niet. De mensen die er wonen. De mensen die er wonen, denk ik. Mensen om u heen. Eh, ja. andere huizen. Andere huizen. En geen fietspad voor de deur in plaats van auto's. Dat is ook oh, fijn. Ja. Ja. dat zijn van die, van, die, van die belangrijke dingen, precies. Wat maakt het nou prettig? leuke straat, leuke mensen om me heen en eh, net de buurt. Ja. Goedemiddag. Hallo. Mag ik een wat vragen voor de radio? Ik heb leuke vragen. Oh, een man bij het hond vragen. Dus geen politiek, geen ellende, geen eh, weet ik veel. Mag dat heel even kort? Ja. Eh, ik, zo, ik geef zo een briefje van het programma waarvan ik ben. Maar wilt u blijven wonen waar u nu woont, is de vraag. Ja. Oh, heel nou. snel hè? Ja, oh, Voorlopig nou? wel. <laughs> Voorlopig wel. Ja. Voorlopig wel. Waar ligt het aan? dat er heel weinig in de aanbieding is. Oh ja, oké. Ja. ja, dat natuurlijk. <laughs> U ook? ja, ik zeg goed thuis ook. Waarom woont u daar? Oh, u, waarom heeft het voor gekozen? Waarom voor gekozen? Ja. Eh, ja. Omdat, omdat ik zwaar was. Ja, ja, er was een beetje tijdsdruk toen, maar geen spijt gekregen. Nee, nee, absoluut niet. Nee. Ja, u heeft een hond, dus ik zeg steeds man bij het hond vragen, maar dat is wel grappig. <laughs> ja, hey, oi, oi, oi. Ja, dat, mag niet van baasje. Nee. Even, even kijken hoor. Ehm, ja, wilt u blijven wonen waar u nu woont, is de vraag. Dat is wel ja, dat wil ik zeker, niet. Geweldig. Ja. Ja. En wat maakt het dat u dat zegt? Eh, wat zijn de ingrediënten daarvoor, voor dat fijne wonen? Goede buurt, de polder voor mijn hond, mijn kinderen hebben, hebben vrienden, verkering hier allemaal. Ze hebben op goede scholen hier gezeten. Ja, nu werken ze vlakbij, dus ideaal. En een mooi huis. En een mooi huis ook. Ja. Eh, is het nou te vergelijken met toen ik kwam wonen? Dat is, eh, is het nog steeds dezelfde, nog steeds dezelfde omgeving, nog steeds dezelfde woning? Ja, voor mij vind ik eh, wel hetzelfde. Ja. ja, dat wel. Ja. Ja, neem maar op in de positieve zin. <laughs> Ja, ik, eh, ik ook. Ja, nee hoor, dat blijft voor mij hetzelfde nog. Ja, ja gelukkig wel. Het is geen, geen idee wat u zegt van, nou, ik ga weer zeggen ergens anders heen. Nee, nee, het bevalt me nog prima, dus nee, ik zie dat niet zitten. En, en, waar zit hem dat nou in? Hè? Want eh, zijn, zijn het nou bijvoorbeeld ook eh, buren? Ja, dat vind ik ook belangrijk. Goede buren. En die heb ik. En die wonen ook eh, de meeste vanaf het begin. Dus dan trek je met elkaar op. Je ziet de kinderen groot worden van elkaar. Dat vind ik ook belangrijk. Dat is waar. Buren tellen ook mee. Buren, ja. Dus het is echt eh, een kwestie van. Eh, en wat zijn de ingrediënten? Noem noemden al buren. Waar ligt het nog meer? En dat is echt van ja, ik woon hier prettig. de infrastructuur, het is, je, dus je bent in principe zo in de binnenstad. Ja, ken ik je huis uitgaan, dan wil ik wel een stukje kleiner. Maar je bent niet ontevreden waar je nu woont, toch? Nee, nee, nee, nee. Zeker niet. Nee hoor. Maar als we ouder worden, dan willen we naar een eh, appartementje. Met een balkonnetje. Ah, oké. Geen tuin meer? Nee, nee, nee. Gaat dat niet meer zo goed nu dan? Of? Jawel, natuurlijk wel. Maar als je nog maar met z'n twee overblijft, hoeft het toen niet zo groot. Nee, nee. Maar... Ja. Ja, zeker. We hebben gekozen omdat we kinderen buiten wilden laten spelen. Daar zijn we daar gaan wonen. Ja, en dat kan nog steeds. En dat kan nog steeds. Ze zijn wat meer eh, jongeren komen wonen. En, eh, maar ja, we woon er ook alweer twintig jaar. Dus eh, dat dat dan verandert, dat is logisch. Ja, oké. En wat, wat maakt het dat u zegt van nou, ik woon hier graag. Wat zijn de ingrediënten daarvoor? Ehm, leuke buren, dicht bij de stad. Eh, maar toch een beetje een, eh, een rustige omgeving dan dat je midden in de stad woont. Maar je kan de, de reuring opzoeken, zeg maar. Ja. Eh, je zit eigenlijk tussen stad en groen in. Ja. Dus het heeft een dorpse gevoel, maar tegelijkertijd heb je alle voordelen van een stad. En combinatie van dat soort factoren maakt het voor mij eigenlijk ideaal nog steeds om te wonen hier. Nou, Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. De wijk wordt gesaneerd en de huizen moeten plat. En de mensen staan te kijken en ze zeggen: Zie je dat? In die oude afbraakwoning woont toch nog een heel gezin. Stel je voor zo'n vochtig huis, nou ja, wat zien ze daar nu in? Kijk, dat stel is amper twintig en die hebben al een kind. Nou, die denken zeker dat ze kunnen leven van de wind. En dan knikken ze tevreden en dan gaan ze gewoon naar huis. Naar hun banen, naar een auto, naar de televisie thuis. Het waren slechte huizen en ze woonden clandestien. Ze hadden daar geen licht en ook geen water bovendien. Maar ze waren daar gelukkig met vier muren en een dak. Verder hadden ze aan luxe en aan dure meubels lak. Maar het huis moet afgebroken, want er komt een groot kantoor. Het gezin staat nu op straat, maar ja, het geld gaat altijd voor. En dat kan je makkelijk zeggen in je eigen mooie huis. Met je banen met je auto, bij de televisie thuis. Ook al waren ze nu dakloos, één ding hadden ze geleerd. Om gewoon te mogen leven moet je eerst geregistreerd. Eerst een huis en dan pas trouwen, dus dan moet je een paar jaar enkel vriendelijk en gelaten zitten kijken naar elkaar. Als je dan het wachten moe bent en er komt dan toch een kind, moet je zien dat je dan zelf maar iets om in te wonen vindt. Want de mensen roepen schande en ze blijven veilig thuis en bespreken de problemen op de televisiebuis. En het gezin trekt dan weer verder naar een andere afbraakbuurt. En ze worden na een tijdje dan ook daar weer uitgestuurd. En sta je met je meubels en je kind dan weer op straat. Dan zal het niet veel helpen als je je beklagen gaat. Want als je dan die ambtenaren op de toestand wijst, dan zeggen ze: Het spijt nu staat achter aan de lijst. En dan denken ze tevreden aan hun eigen mooie huis, aan hun banen, en aan hun auto, aan de televisie thuis. Tja, nummer is al 56 jaar oud en ja. Het zou zomaar nu kunnen worden gezongen. Toch? Boudewijn de Groot en Woningnood uit 1966. Hier bij Govem Jongen, jongen, jongen, jongen, jongen, jongen. Tijd voor iets eh, vrolijkers zou je kunnen zeggen. Nou, een nummer waarvan je denkt... hé, hey, dat is lang geleden dat ik die gehoord heb. En wat een bijzonder nummer. De Mark Clark Band hier bij Go en The Worn Down Piano. Goedemorgen. Each Tuesday morning they'd all stand in line.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 Two thousand, three thousand, and the bidding went on. As a man in the town coat kept playing that song, the bidding grew tense, each bid more and more till a five thousand figure rang out from the floor. The man in the town coat just sat there instead, playing that song as if no one were there. the clouds have all gone and the symphony's through. And the piano cries out, let me play once for you. Eh, veel kleinere zangeresje. Ja, ongelooflijk. Samen in Spargo, hip hop hop. Ja. En eh, dat is wel even lekker dansen hoor trouwens, op deze muziek. Hm. Doen we ook hier hoor. En ik zit hier te wip op de stoel. Niet best voor de vering, maar goed. Uh, eh, dat denken we maar even niet aan. Marker Clark Band hoorde je voor met One Down Piano. En dan de single uitvoering. God loopt al tegen 12. Wat gaat de tijd snel? Ik zeg het iedere keer weer. Maar dat is ook zo. Want we hebben het hier hartstikke naar de zin. En ik hoop jij aan de andere kant van de radio ook. Lijkt me hartstikke gezellig. Tijd voor een beetje klassieke muziek van Helmoet Lotti. Nou, zing maar even lekker mee. Gezellig. Sashangarosa rosa graziata wat een mooie uitsmijter voor deze zondagmorgen bij GoFM, toch? Coldplay en Clocks. God, de show zit er weer op. Dankjewel voor je gezelschap. Fijn dat je erbij was. En eh, ik hoop dat je er weer bij bent volgende week zondag. Dan zit ik hier weer tussen 10 en 12 bij Leven en Welzijn. Hè? Hier in de studio in Teneuzen. Dus, eh, en dan ga ik weer lekkere muziek voor je draaien. Goed, afgesproken. En dan heb ik ook weer een paar leuke onderwerpen met je te bespreken. Dat dus, hè. Ik wens je natuurlijk een hele mooie dag. Aan de temperaturen zal het vandaag niet liggen, dus eh, dat zit wel goed. En aan de bloemen buiten ook niet, dus eh, misschien ook wel een, eh, ja, een leuke dag om even langs de Schelde te wandelen. Zou zomaar kunnen, hè? Goed. Ik zou zeggen, maak er een mooie dag van. En wat mij betreft, tot volgende week.